van Eck met het NOS Journaal. In de Australische staten Queensland en New South Wales is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de bosbranden. Tot vrijdag is een gebied van 8500 Door de branden zijn drie mensen omgekomen en 150 huizen verwoest. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. De noodtoestand geldt voor een week en tegen de meer bevoegdheden. Voor het gebied rond Sydney geldt voor morgen het hoogste waarschuwingsniveau commissaris er houdt er rekening mee dat het de gevaarlijkste bosbrandweer kan worden die het land ooit heeft gezien. In verschillende steden in Bolivia zijn duizenden mensen de straat opgegaan om het aftreden van president Morales te vieren. Ze zwaaien met vlaggen en steken vuurwerk af. Na nou, aanhoudelijke protesten maakte de president in een televisieboek bekend dat hij aftreedt. Hij sprak van een burgerstaat. Morales aan de slag onder vuur sinds de verkiezingen volgende maand. Volgens betogers heeft die vrouw dat Mexico heeft gezegd dat Morales in het land asiel krijgt als hij daarom vraagt. Dus ook Het landschap in Nederland moet beter beschermd worden. Daarvoor blijft het bandbureau voor de lezing. Dance Radio. Radio. Voor de economische groei en de toename van de Nederlandse landschap onder druk. Want er komen steeds meer zonneparken, windturbines, distributiecentra en nieuwe woonwijken bij. Terwijl er beperkte ruimte is, zegt het planbureau. en de DeGeneres krijgt een televisie-Europrijs. De 61-jarige DeGeneres krijgt de prijs voor haar bijdrage aan de Amerikaanse televisiewereld. Haar talkshow is sinds 2003 een van de meest bekeken middagprogramma's in de Verenigde Staten. Ze krijgt begin volgend jaar tijdens de uitreiking van Globes. Het weer vanuit het westen neemt de wolken In het binnenland kan het licht zijn in de kans op mist. Overdag neemt de wolken verder toe en in van de dag gaat het regenen. Het wordt zo'n 7 graden. Dit was het NOS Journaal. In 2018 is 53.265 keer door klootzak getweet. Dus eens lief. Dankjewel. Namens het internet en Siri. in Zandvoort, Zandvoort is Dance Radio. ZFM. Amsterdam's most wanted. Met nu Playing funky tracks. Soulful dance. Classic groove. All day long for free. The Jam of Dance Radio. Dorime. dream, and you feel so good that you gotta dream. Jam on it, jam on and on and on and on and on till the beat those parts of everybody gone, and that doesn't happen till the break of dawn. Clean out your ears and you open your eye if you wanna hear the music just come alive. If you don't know how, get ready to learn. Those most taking his turn to burn. Take the C and no and the C, then you add M O and the frequency add the beat and little what you see.